10 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Met 50 verhoogd. Premier Rutte noemt het op Twitter een goed besluit. Minister van Financiën Hoekstra zegt dat dit de enige juiste uitkomst is van deze discussie. De PvdA is blij dat het wereldvreemde voorstel van tafel is. GroenLinks-leider Klaver noemt het een belangrijke overwinning... maar blijft wel doorwerken aan de spoedwet om topsalarissen bij systeembanken... eerst te laten goedkeuren door de minister van Financiën. De Vlaming die is opgepakt voor het stiekem filmen in een doucheruimte in Gent is vechtsportleraar. Hij traint kinderen en jongeren. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en wordt ook gemeld door de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Justitie in België zegt nog niets over zijn identiteit. De man van 41 maakte stiekem filmpjes in de doucheruimte van het sportcomplex van de Hogeschool Gent. Vier vrouwen hebben een klacht tegen hem ingediend. De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis heeft een verrassingsbezoek gebracht aan de Afghaanse hoofdstad Kabul. Hij sprak daar onder andere met de Afghaanse president Ghani en de Amerikaanse legertop. Mattis zegt dat hij positief is over de voorzichtige toenadering tussen de regering en de Taliban. Vorige maand liet president Ghani weten dat hij bereid is om de Taliban te erkennen als politieke beweging. In ruil daarvoor zou de Taliban de regering in Kabul moeten erkennen. De Taliban hebben nog niet gereageerd. Op de Paralympische Spelen heeft zitskier Jeroen Kampscheur goud veroverd op de supercombinatie. Kampscheur uit Leiderdorp stond na de Super G derde, maar bij de slalom pakte hij het goud. Het is de tweede gouden medaille voor Nederland op de Paralympics. Gisteren was er al goud voor Bibian Mentel op de snowboardcross. Het weer nog bewolkt en druilerig, later vanmiddag en vanavond vanuit het westen droog en het is 5 tot 8 graden. Morgen geregeld zon en 8 tot 12 graden. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam staat een kwartier vertraging voor de 7 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken. 20 minuten extra op de A4 Rotterdam Amsterdam tussen Knopend Diepenburg en Dorp. Op de A15 Rotterdam Gorkum 10 minuten vertraging tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht West. 10 minuten ook op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Knopend Plein.